De Nederlandse overheid vraagt te veel geld voor een verblijfsvergunning. Dat heeft het Europese Hof vandaag beslist in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie. De gemiddelde prijs ligt volgens de website van de IND op 401 euro. Het Hof vindt dat onredelijk en overdreven. Volgens het Hof schrikken de huidige kosten van een verblijfsvergunning in Nederland arm migranten af. Een Europese richtlijn zegt dat de verblijfsvergunning gratis moet zijn of net zo duur als een identiteitskaart. Voor de tweede achtereenvolgende dag praten de fracties in de Tweede Kamer over manieren om uit de impasse te komen over de zuinigingen. Er was onder meer overleg tussen D66, GroenLinks en de ChristenUnie. ChristenUnie-voorman Slop zei dat hij keihard gaat knokken om eruit te komen. Eerder vandaag zei PvdA-leider Samson dat terugdringen van het begrotingstekort naar 3% geen totempaal moet worden. Ook de PvdA streeft naar 3%, maar weet niet in welk jaar dat mogelijk is. Tienduizenden papieren aanvragen voor uitstel van de belastingaangifte zijn zoek geraakt. Het viel de Belastingdienst op dat er veel minder aanvragen werden gedaan dan vorig jaar. Na een steekproef bleek dat de aanvragen wel verstuurd waren, maar nooit zijn aangekomen. Hoe de brieven zijn zoek geraakt, is onduidelijk. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft de motorclub Bandidos verboden. De politie is een grote actie tegen de motorclub begonnen met onder andere huiszoekingen. De aanleiding voor het verbod is mogelijk een gewelddadig treffen met de Hells Angels in januari in München-Gladbach. Daarbij raakten drie mensen zwaar gewond. In Almere is vannacht een automobilist aangehouden die met 170 km per uur door een woonwijk reed. Hij ging er vandoor toen de politie zijn auto wilde controleren. Dat leidde tot een wilde achtervolging door verschillende delen van de stad. Uiteindelijk verloor de man de macht over het stuur en schoot van de weg. Hij bleek gedronken te hebben. Het weer, vanochtend droog, vrij veel zon, vanmiddag bewolkt en buien met kans op onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de Van Noordbrug 2 kilometer.